Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ronald Plasterk biedt in een ingezonden brief in de Telegraaf... zijn excuses aan aan NSC-leider Pieter Omtzigt. De oud-informateur, die veel wordt genoemd als mogelijke nieuwe premier... schrijft dat hij niet in de Tweede Kamer had moeten vertellen... dat Omtzigt zijn dienst, dienstauto had geleend. Dat was onnodig en misplaatst, zegt Plasterk. De ingezonden brief lijkt bedoeld om de lucht tussen hem en Omtzigt te klaren. Naar verluid houdt Omtzigt de aanstelling van Plasterk als premier nog tegen... vanwege verschillende incidenten, waaronder dat met de dienstauto. Minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken wil in de Europese Unie overleggen over stappen tegen Israël vanwege de oorlog in Gaza. In een Kamerdebat zei ze dat ze met andere Europese ministers wil kijken naar het associatieverdrag tussen de EU en Israël om de druk op de Israëlische regering op te voeren. GroenLinks-PVDA zegt dat als het verdrag wordt opgeschort dat een cruciale stap zou zijn om de aanval op Rafa te stoppen. De regering van Zuid-Soedan heeft met rebellengroepen een overeenkomst getekend... die een einde moet maken aan de burgeroorlog. De afgelopen tien jaar kwamen daarbij naar schatting 400.000 mensen om het leven. Kenia heeft bij de overeenkomst bemiddeld. Wat erin staat is niet bekend. De politie heeft in Eindhoven een medewerker van de Wegenwacht aangehouden... na een aanrijding waarbij een fietser zwaar gewond is geraakt. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie houdt er rekening mee dat de ANWB-medewerker de man opzettelijk heeft aangereden... en zegt dat hij voorlopig blijft vastzitten. Het weer. Het is overwegend droog met kans op mist. Daarna een grijze dag met vanmiddag vooral in het zuiden stevige buien.